spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal wil misbruik. Bijna alle acteurs en actrices droegen zwarte kleding... na een oproep van de Time's Up-beweging, die strijdt voor gelijke rechten. In Hollywood komt het ene na het andere misbruiksschandaal aan het licht... in wat de MeToo-discussie is gaan heten. James Franco kreeg de Golden Globe voor beste filmacteur... voor zijn rol in The Disaster Artist. Saoirse Ronan werd beste actrice voor haar rol in Lady Bird. Regisseur Guillermo del Toro kreeg een Globe voor zijn film The Shape of Water. Beste buitenlandse film werd de Duitse productie Aus dem Nicht van regisseur Fatih Akin. De Globes gelden als graadmeter voor de Oscar-uitreiking op 4 maart. De politie komt vandaag met een nieuwe cold case kalender. Een kalender met onopgeloste moorden en vermissingen. De eerste werd vorig jaar verspreid in gevangenissen. Volgens de politie was het een succes. Er kwamen 78 tips binnen over 52 zaken. Negen van die zaken zijn heropend of er wordt gekeken of daar mogelijkheden voor zijn. Gedetineerden weten vaak veel over moorden, overvallen en andere misdrijven, zegt de politie. Om het aantal tips verder te vergroten komt de cold case kalender dit jaar ook te hangen in kantoren van de reclassering en later mogelijk ook in TBS-klinieken. De invoer van quinoa is de laatste jaren sterk gestegen. In 2016 importeerde Nederland 5,5 miljoen kilo quinoa-zaden. Ruim drie keer zoveel als in 2012, meldt het CBS. Ruim de helft was bestemd voor andere Europese landen zoals Duitsland en Oostenrijk. Ook in Nederland wordt steeds meer quinoa gegeten. Van ruim een kwart miljoen kilo in 2012 naar 2 miljoen kilo vier jaar later. Quinoa wordt gezien als een gezond product. Het wordt vooral gegeten als alternatief voor rijst of pasta. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen helder en lichte vorst. Verder zonnige periode vandaag, in het zuiden wat meer bewolking en het wordt 1 tot 5 graden.